ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Informateur Weijers heeft VVD-leider Gus toch niet uitgemaakt voor leugenaar. Tenminste, dat zegt een journalist die erbij was toen die uitspraak gedaan zou zijn. Het was tijdens een discussie op verkiezingsavond. De journalist in kwestie, Follow the Money-baas Erik Smit... zegt dat hij waarschijnlijk degene was die Gus een leugenaar heeft genoemd... en dus niet Weijers. Het verhaal zorgde gisteren in elk geval voor een relletje. VVD-leider Gus was boos. Of Weijers die uitspraak nou wel of niet heeft gedaan. In elk geval lijkt de rust in Den Haag weer teruggekeerd. Ik was er niet bij. Ja, zegt D66-leider Jette. Maar als er dit soort lelijke woorden zijn gebruikt... dan kun je niet anders dan daar meteen afstand van nemen, die terugnemen... en ook het gesprek aangaan met Jesselkus. Dus ik ben blij dat eh, Hans Wijs dat gisteren meteen heeft gedaan. En ik hoop dat we nu met elkaar gewoon lekker aan het werk kunnen. Op dit moment zit Jette samen met CDA-leider Bontebal bij de informateurs... om te praten over een nieuw kabinet. Vanmiddag schuift ook verkenner Wouter Koolmees nog één keertje aan. De wolf op de Veluwe die mag worden afgeschoten is nog niet gevonden. Over zes weken verloopt ook de vergunning om het dier te doden. De wolf beet eerder dit jaar een hardloopster. Het is niet duidelijk of Gelderland een nieuwe vergunning gaat afgeven als hij verlopen is. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker twee mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen. Nog 21 mensen worden vermist. De verschuivingen werden veroorzaakt door veel regen in het gebied. In januari kwamen er ook al meer dan 20 mensen om naar stortbuien. En dan naar Tessel. Daar worden de puntjes op de i gezet voor de intocht van Sinterklaas morgen. Vandaag is de generale repetitie, waarbij alles alvast goed wordt geoefend. Maar voor de burgemeester van Tessel blijft het spannend. Ja, ja, tuurlijk. Eh, wij volgen natuurlijk ook alle berichtgeving in het Sinterklaasjournaal. En het lijkt dan toch wel weer een beetje spannend te worden. Eh, tegelijkertijd, ja, eh, we weten dat de Sinters en Piet het altijd wel oplossen. Dus we gaan ervan uit dat we hier morgen een heel mooi feest kunnen vieren in de haven. Ja, Tessel verwacht dat het druk gaat worden morgen. Maar kan niet echt inschatten hoeveel mensen er precies gaan komen. Er varen extra veerboten om iedereen naar het eiland toe te krijgen. Gaan we het weer toe. bewolking met vooral in het noorden en midden flink wat regen bij 10 tot 17 graden. Morgen ook grijs met heel af en toe wat regen. Zondag droog, maar ietsjes kouder. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Vinkenveen 4 kilometer file, dat kost je nu 15 minuten. Op de N250 van Den Helder naar de Kooi, bij de Kooi, zo'n 15 minuten oponthoud. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar rijdt het langzaam bij Schagerbrug. Hier is het oponthoud 5 minuten. En door een spoedreparatie op de A7 van Horen naar Zaanstad staat er file bij knooppunt Zaandam.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 Er zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen van schade... na de aardbeving van vannacht in Zeerijp. Een aantal bewoners zegt ook dat hun huis niet meer veilig is. De leiders van D66 en CDA, Jetten en Bontebal... gaan een kop koffie drinken met VVD-leider Jessel Gus. Ze balen van de ophef over vermeende uitspraken van informateur Weijers. Die zou Jessel Gus een leugenaar hebben genoemd, al is daar nu twijfel over. In Den Haag-Zoetermeer is een bedrijf opgerold dat duizenden servers verhuurde aan criminelen. Volgens de politie werden de computers gebruikt voor kinderporno, phishing en ransomware aanvallen.